Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Shell in Nigeria betaalt de bewoners van een dorp in de Nigerdelta 70 miljoen euro voor de schade door olielekkages. In 2008 lekte door bedrijfsongelukken twee keer olie weg uit leidingen bij het vissersdorp Bodo. De bewoners stapten in Groot-Brittannië naar de rechter, waar het hoofdkantoor van Shell staat. Het olieconcern zegt dat er nu een schikking is getroffen, maar volgens Milieudefensie heeft de rechter Shell tot betaling gedwongen. Voor de bewoners die persoonlijk een claim hebben ingediend is 45 miljoen euro beschikbaar. Nog eens 25 miljoen euro is voor de dorpsgemeenschap als geheel. In Nigeria eisen meer dorpen compensatie van Shell. Het olieconcern zegt niet verantwoordelijk te zijn voor alle lekkages in de delta. De Amerikaanse afrikaanse troepenmacht heeft mogelijk een van de leiders van het verzetsleger van de Heer gearresteerd. Er wordt uitgezocht of de man die zich in de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft overgegoven Dominique Ongwen is, zoals hij zelf beweert. Ongwen is de rechterhand van commandant Jozef Kony. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de desertie van Ongwen een zware slag zou zijn voor de van oorsprong Oegandese terreurgroep. Ongwen moet net als Kony terechtstaan bij het internationaal strafhof, onder meer voor moord en verkrachting. In Argentinië is tijdens de derde etappe van de Dakar Rally een deelnemer overleden. Het is de 39-jarige Poolse motorrijder Michael Hernik. Volgens de Franse televisie werd hij op 14 kilometer van de finish dood aangetroffen. Hernik had geen helm meer op zijn hoofd. Volgens de organisatie zijn nog geen duidelijke aanwijzingen voor een ongeluk. Hernik is sinds de eerste Dakar Rally in 1979 het 24e slachtoffer. Dan het weer. Er trekt wat regen over het land en overdag schijnt dan de zon geregeld.